Raymond Seré met het NOS-journaal. Twee mensen doodgeschoten bij de decembermoorden in 1982. Dat heeft getuige Roosendaal gezegd in het proces tegen de huidige president van Suriname. Roosendaal zei volgens de Surinaamse nieuwsite Star News dat Bouterse Cyril Daal en Surindere Rambokus heeft doodgeschoten. Roosendaal zei tijdens de zitting dat Bouterse tijdens de decembermoorden zijn boezemvriend was. Hij heeft vaak met me gesproken over de decembermoorden. Ik was een vertrouweling, klaarde Roosendaal onder Ede. Het proces gaat over de moord op 15 tegenstanders van het militaire bewind in Suriname. Het parlement in Paramaribo werkt op dit moment aan een amnestiewet, waardoor Boutersen een eventuele straf kan ontlopen. Een directeur van een zorginstelling moet 2,5 jaar de cel voor fraude met persoonsgebonden budgets. De vrouw van 50 vervalste de aanvragen van haar cliënten voor pgb's en stak het overige deel in eigen zak. De echtgenoot van de vrouw werd door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur wegens witwassen. Het paar drukte ruim 3 miljoen euro achterover. FNV Bondgenoten opent een meldpunt voor werknemers die ervaring hebben met het verzuimbedrijf Verzuimreductie. De bond zegt dat er al veel klachten zijn binnengekomen van werknemers over het bedrijf. Verzuimreductie is het grootste arbobedrijf van Nederland en het overtreedt volgens het tv-programma Zembla structureel de privacy van zieke werknemers. Personeelsleden moeten na een ziekmelding van hun werkgever bellen met verzuimreductie en vervolgens stellen callcenter medewerkers allerlei medische vragen. Die noteren de antwoorden in een dossier en dat wordt gedeeld met werkgevers. En dat is wettelijk verboden. Stefan Groothuis is de nieuwe wereldkampioen op de 1000 meter. In Heerenveen reed hij in de laatste rit de snelste tijd. Hij versloeg in een rechtstreeks duel Kjeld Nuis, die zilver won. Titelhouder Johnny Davis werd derde. En dan het weer, zonnig en droog. En ook morgen vrij zonnig met gemiddeld een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gertsen van de AWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooimeer en Laren 5 kilometer. Tussen Laren en Afrit Bunschoten 7 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De weg is wel weer vrij. de A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude 6. A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ipenburg en Afrit Berk en Roderijs 7 kilometer. A15 Europoort Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 4 A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knopen de Brechtseplein 5. A27 Gorkum Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 8 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Maren en de Uithof 10 kilometer.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 Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij. Hè? De 40 beste platen van Europa. En mocht je nou vrijdag even de kans niet hebben om te luisteren. Dan kan dat nog een keer op zaterdag. Dan tussen 7 en 9 allemaal nog een keer in den herhaling. Even voor het nieuws van 4 hoorde je nog de nummer 18. Een stukje daarvan ons, De Simply Pen en Plan en Knijn. Summer Paradise staat nu 4 weken in de lijst. ging omhoog van 20 naar 18. Jaargang 22 van de lijst, aflevering 12, vandaag 23 maart. 17 stijgers, 3 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Drie platen er dus ook uit. Jason Rulo, 5 view na 17 weken, 16 weken Katy Perry, The One That Got Away. En Spencer Hill en Nadia Ali verdwijnen na 11 weken. Emile Sandé, Next Me en Jason Derulo Breeding zijn de snelste stijger met 8 plaatsen. Slechte week voor Kevin DeGrasse. Soldier zakte namelijk 11 van 9 naar 20 zakt hij. En langs deer Bruno Mars, It Will Rain en Ed Sheeran en zijn Lego House. Beide alweer 17 weken. 23 maart 1919 Benito schoon richt de fascistische partij op. In prijs wordt de Citroën De Chevaux de lelijke eng ten doop gebracht in 1948 op 23 maart. In 2006 is het darter Raymond van Barneveld gooit als eerste Nederlander een 9 En dat alles op een televisietoernooi tijdens de Holster Premier League.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 it's toch mooie muziek. De mannen van Snow Patrol en In The End in de zevende week omhoog van 17 naar 16. Another Ray Born To Die staat deze week van 14 naar 15. dat doet ze alles in de achtste week met Born To Die. En Train doet het weer goed deze week. Drive-by staat nu vijf weken in de lijst. Gaat ook nog eens vijf plaatsen omhoog. Van 19 naar 14. Je hoort hem nu op CFM. On the other side of the street I knew.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 Alicia Reed en de Jumpsmokers Alone Again. En we zijn op weg ook naar je weekend natuurlijk, niet alleen naar nummer 1. Ik hoop dat je een eh, leuk weekend voor de boeg hebt. Het is druk in Zandvoort. Morgen natuurlijk de 30 van Zandvoort. Zandvoort op zaterdag zal dan live vanuit de Haltestraat gepresenteerd gaan worden door eh, Rob Harms en Albert-Jan Vos. Dus mocht je in de gelegenheid zijn, eh, ga lekker die kant op. Zondag natuurlijk de circuitrun. Ook dan weer een grote happening in en rondom eh, het circuit en natuurlijk het centrum. En dat alles in een weekend wat ook nog eens een uurtje korter duurt. Want vannacht gaat, van eh, morgennacht, zaterdag op zondag gaat de klok ook natuurlijk nog eens een uur vooruit. Om twee uur wordt het opeens alweer drie uur. Net als Alicia Reed en Jumpsmokers Alone Again. Daarvoor Madonna, Nicki Minaj en Mia Give Me All Your Loving. En nummer 11 is de eerste zittenblijf van vandaag. De eerste van de drie die je gaat krijgen. Negen week blijf zitten op plek nummer 11.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 do the Mama, knock her run back down Plus a little jiggy is the drum trap pound Half the room are just making a burn crowd With the other half driving I love that sound Yeah, yeah I love that sound Yeah, yeah I love that sound So flick your fag bus out once on a mad one Like yeah, yeah. mama can't harm Mama do the high, mama do the high, high When we step into the room, everybody makes a pass Cause you know what came make the dance change. And we rule that crowd, and we don't change pace at the halfway.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 Mama, won't you please yeah. Mama Do The Hump. Yeah, yeah. Single van Whistlecakes. Staat nu dus al 9 weken in de lijst van Europa en blijft deze week zitten op plek nummertje 11. Op 20 vinden we de snelste zakker van deze week. Hij zakt namelijk van 9 in één keer naar 20 in de 12e week. Gavin DeGraw en Soldier. Chris Brown, Turn Up The Music, staat 4 weken in de lijst. Gaat van 21 naar 19. Van 20 naar 18 in de vierde week Simple Plan Canane en de Summer Paradise. Op 17 vinden we dan Michel Telo uit C.E. Tepego. In de tiende week zakt hij van 13 naar 17. Van 17 naar 16 Snow Patrol In The End. Lana Del Rey zakt één plek van 14 naar 15 in de achtste week Born To Die. Train en the Drive-By staan nu 5 weken in de lijst, gaat omhoog van 19 naar 14. In de zesde week van 15 naar 13 Madonna, Nicki Minaj en Mia Give Me All Your Loving. Alicia Reed en de Jump Smoker Alone Again in de zevende week van 16 omhoog naar 12. We zitten op plek 11 in de negende week dus eh, Wrestle Kicks en Mama do Judah. Nummer 10 was vorige week nog de nummer 6. Fun en Janelle Monois, We Are Young. In de negende week zakken ze dus vier plaatsen. Vijf weken in de lijst voor Lickily en I Follow Rivers. En die plaat stond vorige week nog op 12 en deze week op plek nummer 9. You're my river running high, running deep. nummer 9 van deze week in handen van Licky Lee en I Follow Rivers. Het is alweer 9 weken lang. 9, nee, dat was fun. <laughs> Licky Lee staat 5 weken in de lijst met I Follow Rivers. En gaat dus omhoog van 12 naar plek nummer 9. Ondertussen half 5 tijd voor... ZFM, Westkust, weerbericht net als gisteren profiteren we ook vandaag van een hoog drukgebied. Nou, daardoor is het ook vandaag weer prachtig lenteweer met volop zonneschijn. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot hooguit matige oost- tot noordoostelijke wind. Temperatuur vanmiddag een aangename 18 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan weer helder. Bij een meest matige oostelijke wind daalt de temperatuur naar 5 graden. Morgen profiteren we ook van het hoge drukgebied Harry en schijnt de zon weer flink. In de lucht is het niet meer zo blauw, want er trekt ook wat eh, sluierbewolking over de regio. Het blijft in ieder geval wel droog en er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Temperatuur morgen een graad of 17. Zondag ook weer flink zonneschijn, maar er eh, trekt ook wederom wat bewolking over de regio. Helemaal strak blauw zal de lucht dus niet zijn. Het blijft droog zondag en een matige noordoostelijke wind. Temperatuur zondag ook weer naar een eh, lekkere 16 graden. Goed weer om dus even een uh, stukje te gaan hardlopen of zo. Hadden we net op plek nummer 11 de eerste zitten blijven in handen van Russell Kicks. Dit is de tweede. Niet van Michel Kimonaka en Home Again. Acht weken in de lijst, vorige week 8, deze week 8. Home again, home again. One day I know I feel home again. I feel strong again I lift my head Many times I've been told All oh, this talk will make you old So I'll close my eyes will look behind moving on Moving on so I'll close my eyes and look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. smile again I won't hide Many times I've been told just So I'll close my eyes Will look behind Moving on Moving on so I close my eyes And the tears eerste Oegandese in 20 eh, jaar, 22 jaar Euro Breakdown. Die in de lijst terug te vinden is Michel Kiwanaka. Home Again staat nu 8 weken in de lijst en stond vorige week op 8. En ook deze week weer terug te vinden op 8. Licky Lee, I Follow Rivers daarvoor die ging drie plaatsen omhoog in de vijfde week van 12 naar 9. Nummer 7, die slaan we even over. Die is in handen van Wiz Calavia, Snoop Dogg en Bruno Mars. Young, Wild and Free. Staan nu 10 weken in de lijst en zakt van 5 naar 7. Nummer 6 daarentegen doet het wel goed. Staat ook 6 weken in de lijst. Hè? Katy Perry, Part of Me. Volgende week nog 10, deze week terugvinden op plek nummer 6. Zeven weken geleden kwam ze binnen als de onbekende Canadees Carl Ray Jepsen, Call Me Maybe. En nu zeven weken later zit ze gewoon al in de top 5 met haar single deze week dus omhoog. Van 7 naar 5, Call Me Maybe. En daarvoor Katy Perry, Part of Me, zes weken in de lijst en omhoog van 10 naar plek nummer 6. Beyoncé doet het niet echt goed deze week. Althans, ze zit nog steeds netjes in de top 5 Maar vorige week stond ze nog op plek nummer 2. deze week moet ze haar plek verdubbelen. En dat betekent dat ze natuurlijk op plek nummer 4 terechtkomt. Love on Top staat wel al 9 weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op plek nummer 2. Deze week dus terug te vinden op 4. Beyoncé en The Love on Top. Want het is wel al 9 weken in de lijst. Dus Call Ray Jepsen, Call Me Maybe kwamen we tegen op plek nummer 5. En plaat hier weer een stukje omhoog gaat. Die is van Flowrider en Sia. Vorige nummer 4, 3. The Wild Ones. Ooh, I took you almost there, the right vibe, ready to get live.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 Hey, I heard you 106.9 ZFN vorige week nog terug te vinden op plek nummer 3. Nu een plekje omhoog naar 2. Dashie G en Domino. Alweer 9 weken in de lijst van Europa. En helemaal bovenaan vinden we dan nog Jason Mraz.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 van Jason Mraz I Won't Give Up Jesse G, Domino en Flowrider Sierra Wildlands maken de top 3 helemaal compleet deze week. Op 4 vinden we dan Beyoncé Love on Top en 5 is voor Carl Ray Jepsen Call Me Maybe. Katy Perry, Part of Me, Wiz Calafia, Young, Wild and Free, Michelle Kiwanaka, Home Again, Legally I, Follow Rivers en Fun, We Are Young maken de top 10 helemaal compleet. Zometeen de jongens van het weekend in, of je weekend in hè. Eens kijken wat ze nou weer allemaal voor jullie in petto hebben. Het zal weer een bomvolle show worden. Ik wens je een heel goed weekend. Let op, de klok gaat een uurtje extra vooruit uh, rond 2 morgen. Tot volgende week.